NOS Nieuws van 3 uur. Katrien Straat verwijt de eigenaar en de werkgever van de bemanning van de Frisia dood door schuld en slecht werkgeverschap. Bij het zinken van de schelpenzuiger Frisia in 2010 bij Terschelling kwamen drie bemanningsleden om het leven. Volgens het ON had de werkgever niet de juiste papieren en waren er technische problemen waardoor het schip vol water liep en kapseisde. Tegen de reder en de bedrijfsleider is 180 uur werkstraf geëist. De bedrijven waar ze leiding aan gaven moeten volgens het OM 60.000 euro boete betalen. Morgen komt de verdediging van de twee verdachten aan het woord. Er komt geen maximumprijs voor het doorverkopen van concertkaartjes. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwet van SP en CDA verworpen... waarin dat zou worden geregeld. Volgens de initiatiefnemers zou de handelaar hooguit 120 van de oorspronkelijke ticketprijs mogen vragen... anders zou de koper het veel betaalde terug kunnen vorderen. De senatoren die tegenstemden, ook die van het CDA... denken dat het voorstel in de praktijk niet uitvoerbaar is. De Haagse politiemol Amin A. moet vier jaar de cel in. De rechter veroordeelde de 29-jarige man voor omkoping, deelname aan een criminele organisatie en poging tot inbraak. In 2015 en 2016 zocht de hoofdagent in de politiesystemen naar informatie over hennepkwekerijen en die gegevens verkocht hij aan drugsbende. Tegen A was vijf jaar cel geëist. Ook mag hij de komende negen jaar niet als ambtenaar werken. Beoogd minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs Adi Slop wil snel met leraren in gesprek. Hij begrijpt dat ze klagen over hun salaris en de werkdruk. En hij zegt de komende regeerperiode alles voor ze te doen wat hij kan. Wel wijst Slop erop dat hij gebonden is aan de afspraken in het regeerakkoord. De oud-ChristenUnie-leider is zelf docent geweest en als Kamerlid had hij eerder onderwijs in zijn portefeuille. Het weer vanmiddag vooral in het noorden wat regen. Het is zacht, 15 tot 17 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen begint grijs met wat lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd.